Ethanol wordt in Brazilië op grote schaal gewonnen uit suiker. Volgens Shell is het de komende 20 jaar de meest realistische optie om olie in de transportsector te vervangen. Het PvdA-kamerlid Luc Blom heeft erkend dat hij met een honkbalknuppel op twee jongeren is afgegaan. En hij heeft er spijt van, schrijft hij in een brief aan zijn fractie. De PvdA zegt dat hij en zijn kinderen al een tijd worden getreiterd en bedreigd. Hij deed een paar keer aangifte, maar dat hielp niet. Drie weken geleden werden sneeuwballen tegen de ruiten van zijn huis gegooid. Blom belde de politie en toen er weer werd gegooid ging hij naar buiten om de jongeren aan te spreken. Uit zelfverdediging nam hij een knuppel mee. De PvdA betreurt zijn actie, maar vindt ook dat hij de jongeren op hun gedrag moet kunnen aanspreken. Justitie stelt geen vervolging in tegen de 52-jarige inwoner van Nuenen... die ervan wordt verdacht dat hij een inbreker in de vijver in zijn tuin had gedood. Door onderzoek kon de doodsoorzaak niet worden vastgesteld. Wel is gebleken dat het 34-jarige slachtoffer medicijnen en drugs had gebruikt... die mogelijk van invloed zijn geweest op zijn gedrag. Het slachtoffer zou met een riek hebben ingestoken op de vriendin van de Nunenaar. Die viel hem vervolgens aan. Er ontstond een gevecht op leven en dood waarbij ze allebei in de vijver terechtkwamen. Het OM vervolgt de man verder niet omdat zijn betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer niet is aangetoond. Het weer, de sneeuwbuien trekken langzaam weg en vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog met wat zon bij 3 graden.